Door Almegens met het NOS-journaal. De gaskraan in Groningen gaat mogelijk veel eerder definitief dicht dan gepland. Als het aan het kabinet ligt, stopt de gaswinning niet in 2030, maar al in 2022. Minister Wiebes liet een paar weken geleden al doorschemeren... dat het Groningse gas binnen heel korte tijd niet meer nodig zal zijn. Maar toen wilde hij nog geen moment noemen waarop de gaskraan definitief dicht zou gaan. Wiebes wil verder dat de gaswinning volgend jaar al onder het veilige niveau van 12 miljard kubieke meter komt... De Tweede Kamer had daar voor de zomervakantie al op aangedrongen. De advocaat van Geert Wilders vindt dat het proces tegen de PVV-leider meteen moet stoppen. Dat bepleitte hij tijdens de zitting vandaag. Medewerkers van het Openbaar Ministerie en het Ministerie van Justitie... hebben in 2014 contact gehad over de zaak. Volgens advocaat Knoops is er daarom sprake van een politiek proces. Bij het station Rotterdam-Alexander is vanochtend meerdere keren op een auto geschoten. In de zwarte Range Rover zaten een man en een vrouw. Ze zijn waarschijnlijk niet geraakt. De schutters zijn gevlucht. In de buurt is kort daarna een auto gekaapt. Op die plek zou een andere auto zijn achtergelaten met meerdere kogelgaten. Ook de moeder van het gezin in Dordrecht die gisteren zwaar gewond raakte bij een gezinsmoord is overleden. Ze werd gisteravond zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. De vader van het gezin schoot gisteren zijn kinderen en daarna zichzelf dood. De man was politieagent bij de eenheid in Rotterdam. De soms lange wachttijden bij het overmaken van geld zijn verleden tijd. Voortaan staat een bedrag binnen enkele seconden op de rekening van de ontvanger. Ook s'avonds, in het weekend en op feestdagen. Het nieuwe systeem geldt voor klanten van de grote banken. Een aantal kleinere banken wordt de komende maanden op het systeem aangesloten. Het weer wisselend bewolkt, hier en daar zon. Op de meeste plekken blijft het droog. Alleen in het noorden is er kans op een bui. Het wordt zo'n 20 graden vanmiddag. Morgen neemt vanuit het westen de bewolking toe... en gaat het in de loop van de ochtend regenen.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 Let me check you out. In the midst of a fierce competition, get a view from a better position. Every question now you got my attention. Bring your mama, mama, mama, superstar. search for someone special, could you be the one?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 She lost her love. Zie er hem. Het moment zonder ja, alleen de stilte om me heen. Ik zing mijn je uit. Maar ik voel me zo alleen. Het is ijskoud in die oselier. Oude sigaret en een lege baders bier.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 Take your parachute and go. Take the Maybe come back tomorrow. Take your parachute, I am. Take a stop you ever get in the sorrow. And if the winds don't catch you, I will, I will. What if it's da da infinity.